Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In het noorden van Afghanistan zijn bij een protest tegen de NAVO doden gevallen. Sommige media melden twee slachtoffers, maar er zijn ook berichten over tien doden. Meer dan twintig betogers raakten gewond. Enkele duizenden mensen demonstreerden in de provincie Taghar tegen een NAVO-aanval van gisteren. Daarbij vielen vier doden. Volgens de NAVO waren het gewapende opstandelingen uit Oezbekistan, maar de Afghanen zeggen dat het onschuldige burgers waren. In Qatar is een verdwenen journaliste van de Arabisch nieuwszender Al Jazeera weer terecht. De vrouw was drie weken geleden uitgezonden naar Syrië om de demonstraties daar te verslaan en werd sindsdien vermist. De journaliste, die half Iraans is en ook de Canadese en Amerikaanse nationaliteit heeft, werd na aankomst in Damascus gelijk uitgezet naar Iran. Daar heeft ze drie weken vastgezeten. De zorgkosten in Nederland nemen toe, maar minder snel dan voorheen. Vorig jaar werd volgens het CBS bijna 88 miljard euro uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,6 meer dan in 2009. De jaren daarvoor lag de groei veel hoger. Er zijn grote verschillen tussen de sectoren. Zo groeiden de uitgaven aan gehandicaptenzorg en de huisartsen nauwelijks en ook de stijging bij ziekenhuizen en specialisten was beperkt. Bovengemiddeld was de groei bij de paramedische zorg doordat verloskundigen meer zijn gaan verdienen en fysiotherapeuten het drukker hadden. De Amerikaanse overheid klaagt een filiaal van koffieketen Starbucks aan voor het ontslaan van een vrouw vanwege haar geringe lengte. De vrouw werkte bij een filiaal in El Paso in Texas. Op haar derde dag vroeg ze om een trapje om haar werk beter te kunnen doen. Daarop werd ze ontslagen. Starbucks zei dat de vrouw zo klein is dat ze een gevaar kan zijn voor andere werknemers en klanten. De Amerikaanse Commissie voor Gelijke Behandeling noemt dat discriminatie van kleine mensen en sleept Starbucks voor de rechter. Het weer, veel bewolking, later in de ochtend ook zon. Vanmiddag in het oosten kans op een bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.